7 uur. Wat Watermalgemoed met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft tevergeefs een nieuwe poging gedaan... om het begrotingsconflict op te lossen. In ruil voor geld om een muur te bouwen langs de Mexicaanse grens... is hij bereid nog drie jaar bescherming te bieden... aan ruim 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. De democraten gaan er niet op in. Ze zeggen dat het een oud voorstel is dat ze al hadden afgewezen... omdat het geen zekerheid biedt. Het dodental van de explosie van een Mexicaanse pijpleiding is opgelopen tot 73. Er worden nog tientallen mensen vermist. De explosie ontstond doordat mensen gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. Dat gebeurt in Mexico dagelijks op tientallen plekken. President López Obrador wil aan die sabotage een einde maken. Het constitutionele hof in Congo heeft bevestigd dat de presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Felix Tshisekedi. Zijn overwinning was aangevochten door zijn rival Fayulu. Die zegt dat Tshisekedi heeft gefraudeerd met hulp van zittend president Kabila. Maar het constitutionele hof ziet daarvoor geen bewijs. Daarop heeft Fayulu zichzelf tot winnaar uitgeroepen. In Amsterdam hebben enkele tientallen demonstranten op de Dam overnacht. Ze hadden daar gisteravond tenten opgezet... uit protest tegen de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein begin deze maand. Ze zeggen dat ze nu dakloos zijn... en dat wonen in Amsterdam een privilege is geworden. De demonstranten mochten op de Dam blijven als ze geen overlast zouden veroorzaken. Vanochtend moeten ze weer vertrekken. Ronnie Flex heeft de Popprijs 2018 gewonnen. De 26-jarige rapper kreeg de prijs uitgereikt op het Noorderslagfestival in Groningen. Volgens de jury loopt Ronnie Flex voorop in de muzikale ontwikkeling van de hip-hop... en staat hij textueel op eenzame hoogte. De Popprijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeldje. Het weer, is helder bij minima van min 3 tot min 8. Het blijft de hele ochtend vriezen. Vanmiddag is het zonnig en dan 1 of 2 graden boven nul.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 show me how to fight for now. show me, baby. I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. one. Cause it's like you're my mirror.